Radio Scorpio. 106 FM. A lot of fans. There never has been any choice for me. I'm speaking to you today from the White House, a place where American presidents have become outlaws and murderers themselves. The United States of America sponsors the outlaws and killers of innocence, and we are the friends of those who aid terrorists peace and freedom will fail. May God continue to bless terrorists. ah, ah! Ah, ah yes, indeed, it's fun time. It's indeed funny time. Welkom bij Funtime, het programma voor de hippe hardcore kids. En we beginnen onmiddellijk met Soon, Secrets van Under the Wire, Funtime Records. Soon is ondertussen aan nieuwe nummers aan het werken en ze zullen een split CD uitbrengen samen met twee East Coast bands uit Amerika, Memorial en Elmea. Eh, binnenkort komt dan ook uit op Engineer Records. En dit is van de vorige plaat, Secrets. na lang zoeken en werken heeft de band eindelijk een nieuwe full-length uit. Eh, de plaat heeft ook de naam The Sound of Being Lost. En eh, ja, het is niet meer ska, maar het heeft plaats moeten ruimen voor heerlijke poppy indie rock. En u kreeg daarnet May Your Souls Remain in the Light. U kreeg, hoorde daarnet niemand minder dan de Scarrets uit Bunsbeek. En het is nu tijd voor René Hartveld is Forgiven van The Dead of the Ghost, textbook music. het is post-hardcore zoals het moet, zou moeten klinken volgens jury. Eh, de band is ontstaan uit assen van Give Up the Ghost, Striking Distance en Count Me Out. Het is een prachtige plaat en hopelijk gaan ze binnenkort een nieuwe maken. song aangekondigd dat er veel interessante shows zullen zijn in het voorjaar in de AB. Deze week werd er nog een show aangekondigd, namelijk op 31 mei slaat ISIS zijn tenten op in de AB en dit met het lichtgeschifte Oxbow. Wij draaien voor jullie een nummertje uit een oudere ISIS-CD. Eh, de CD heet Celestial, dit is het nummertje Swarm Wains Down. Thank you. eveneens in de AB op 4 juni Machine Head met deze Lamb of God. Dit was het nummertje Descending van hun laatste LP Sacrament op Epic. Het is nu tijd de setup Kingmaker Minister of Death van GSL Records. Eh, deze heersers zijn nu op tour doorheen Europa en we gaan deze heersers ook naar de studio halen. En ja, het is een fantastische plaat en ze gaan komen praten over hun plaat, toeren, groepjes en al andere dingen die heersers doen. Nothing but a for mankind. I'm a good woman, of life. Dit was Palehorse met As the Serpent van de serie Among the, Amongst the Flock op Bridge 9. Deze heren hebben hun eerste plaatje uitgebracht op Bridge 9 en binnenkort komen ze in Mechelen spelen met onder andere The Struggle, The Struggle Fallen en Blade. Allen daarheen zou ik zeggen. Het is nu tijd voor Kalisa. What Becomes an End van Time Will Fuse Its Word of Prosthetic. En de LP is dan uit op Havoc Records. U weet wel, dat label op Felix from Havoc. Het is een plaat uit 2006. Het is een prachtige plaat. Eh, een heel andere Kalisa. Heel atmosferisch en met een natuurlijk, zoals bij Carissa hoort, een crusty productie. U kreeg daarnet Happy Tom van Turbo Negro, Casey Chaos van Eamon en een hoop volk van Emperor. Naar het schijnt, normaal is Christophe hier bij me voor nog een hoop uitleg te geven. Ik heb deze groep via hem leren kennen. U kreeg daarnet Drop on You van Gospel for the Sick. U hoorde daarnet niemand minder dan Scum. Het was een eenmalig project, naar het schijnt, maar ik hoop toch op een tweede plaat, want ik vond het echt wel Goeie boel. Uh, dan is nu tijd Rise Against Bricks van The Suffers and The Witness op Geffen. Het is melodic hardcore van hoog niveau. Eh, ja, het is weer een voltreffer en dit jaar spelen ze weer op groesrock met Jimmy Eat World, Sparta, Converge, Legwagon, Strung Out, Tiger Army, Ignite, Hatebreed, The Bronx. Het zijn allemaal grote kleppers, met andere woorden. 27 en 28 april te houdt. Be there. I don't relive my past. I don't believe much. I don't believe system. It never works the way it should. I want to hear about a livable world, a world of purpose, a world of good. But more seems reality sharp a teeth. dream. I don't. People dying with a mumbling of cries I cannot find where I belong I don't believe we love the wisdom But can we learn from the school of regret? I'm afraid we'll always do it wrong Believe that's inside I'm swelling with pride no, I'm not, I'm just sick of the TV. Can they see me inside? Where things never change, but somehow decisions are made. But we I watch, trouble shoveling the shit, and there's no way to it. One more life denied. So much for pride. I die. People dying with hate mumbling their cries. I cannot find where I belong wisdom But can we learn from the school of regret? I'm afraid we'll always do it wrong Always do it wrong I don't believe This fragile shell of information life U kreeg daarnet New Mexican Disaster Squad met het titelnummer van hun plaat uit 2006 Don't Believe op j Records. Records. is een soort van early 80s hardcore gemengd met niks minder dan Deg Nasty en een beetje no Facts vocaal dan toch wel. En het is nu tijd voor de Million Dollar Marxist met weer al een titelnummer, namelijk Give It A Name van hun plaat op Gearhead. Eh, deze hongerige Canadese noobom Turks clone was er op de vorige tour van Ziek ook bij. De aanwezigen waren allemaal van deze bende jonge... Ja, de aanwezigen waren allemaal met deze bende jonge honden mee. U kreeg daarnet ook het... Ja, u gaat hier het titelnummer krijgen. En ze hebben weer een plaat uit, iets meer postpunkplaat, op Stumble Records met de naam Zero Culture. sorry. friends. for my real friends. for my sham friends. for my sham friends. U kreeg net This once For You van Therapy van hun plaat Shameless. Bij deze plaat lieten de Ieren zich inspireren door de Amerikaanse garage rock scene. Door met groepen zoals de Murder City Devils, Super Suckers en de New Bomb Turks. Het is een onderschatte plaat die jammer genoeg geweldig flopte, maar toch een fantastische plaat. En nu tijd voor Mission of Burma, Spidersweb van de Oblerati. Uh, eh, legendarische artrockers uit Boston blijven interessante wegen uitgaan. Jammer genoeg krijgen ze steeds nog niet het grotere publiek aan te spreken. En in 2006 brachten ze nog een, dit meesterwerkje uit. Het is een fantastische plaat en u kan ze ook kopen met een dvd'tje erbij. Het is gewoon geweldig. U zou het moeten kopen. was het dan weer voor deze week. Volgende week zijn we er. En dat was het inderdaad weer voor deze week. En volgende week zijn we terug met weer een fantastische aflevering van Funtime. U kan deze aflevering herbeluisteren op onze website. En eh, ja, we laten u achter met You Will Know Us by the Trail of Dead. frailty, my own mortality I questioned. Her sanctity pushed me on and off to the depths of my own cowardly lies. And in this decay I find another day while I burn out the stake. And I know into the decay of another day while I burn out the stake to have a chance to obey. And will I start again where I first began?